Freddy van met het NOS-journaal. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van acht regionale ARD-afdelingen... hebben geen vertrouwen meer in het management van de negende afdeling, de RBB... na een schandaal. De oud-topvrouw van die RBB, Patricia Schlesinger... moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. Dat leidde tot grote woede bij het Duitse publiek en de politiek... en tot een onderzoek door de Duitse justitie. Hoewel Schlesinger dus is afgekomen willen de andere afdelingen ook niet meer samenwerken met de bestuursleden van de RBB die er nu nog zitten. En dat is zeker voor het Duitse omroepsysteem bijzonder, want de omroeporganisaties trekken veelal samen op. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het eind juli Russische militairen in Oekraïne heeft vergiftigd in de regio Zaporizhia. De militairen zouden botulinotoxine hebben binnengekregen, een verlammende stof, en in het ziekenhuis zijn beland met ernstige vergiftigingsverschijnselen. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken suggereert op Telegram dat de vergiftiging is veroorzaakt door het eigen bedorven vlees van de Russen. Volgens hem is er veel bedorven voedsel in omloop bij de troepen. Rusland beweert herhaaldelijk dat Oekraïne en bondgenoten de VS biologische wapens inzetten in de oorlog in Oekraïne. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie zegt daar geen signalen voor te hebben ontvangen. In de eredivisie heeft Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen verloren. De Arnhemmers gingen thuis met 4-0 onderuit tegen Herenveen. Ze zijn daardoor nog zonder punten. En dat datzelfde geldt ook voor Fortuna Sittard. Dat verloor vanavond weer met 4-1, dit keer van Cambuur. De beachvolleybalsters Raisa Schoon en Katja Stam hebben het brons gepakt op de EK in München. Ze wonnen met 2-1 van het Spaanse duo Alvarez Mendoza Moreno. De finale is vanavond tussen Zwitserland en Letland. Het weer droog en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een buitje en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Horen Tussen Kroopend en Purmerend Zuid is de vertraging 20 minuten.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 Tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En vorige week hadden we 30 jaar Raimundo op de radio. Een uur lang Raimundo in de mix. En vandaag weer de normale orde van de dag. Nou ja, natuurlijk een beetje feestjes, want er zijn weer een heleboel feestjes. Dus ga ik je straks alles over vertellen. En trouwens, als opening horen we Black and Crown en Michael Toulouse met A New Day for Music. Onderweg zometeen Dutch Console. Ook Sergio Santiago komt eraan, maar die is Jr met Together in Heaven. all my energy and get ready. So when Friday hits, I know the weekend is here. Puts a smile on my face because I know. Zondagavond. van Sergio Santiago. But You Got Me, The Jack Said What remix. En eh, het is even tijd voor een beetje shownieuws. Zangeres Taylor Swift, die zegt de volledige tekst van haar nummer Shake It Off zelf te hebben geschreven. Ze heeft deze verklaring ingediend bij de rechtbank vanwege de plagiaatzaak... die leden van de groep eh, 3LW tegen haar hebben aangespannen. De Amerikaanse wordt beschuldigd van een deel van de songtest van haar hit uit 2014... te hebben overgenomen van songwriters Sean Hall en Nathan Butler gaat erbij om overeenkomst met het nummer Playa Gone Play. De, de, de, de, de, de songtekst van Shake It Off is volledig door mij geschreven. Al de Swift en de rechtbankdocumenten die uh, muziekwebsite Billboard heeft ingezien. Totdat de zangeres in 2017 werd aangeklaagd... als ze naar eigen zeggen nog nooit van het nummer Playa Gone Play gehoord. En het nummer van 3LW eh, uit 2001 werd herhaaldelijk gezongen. Playa they Gonna Play en Haters they Gonna Hate. Dat lijkt volgens de aanklagers verdacht veel op de songtest van het refrein uit Shake It Off. Waarin Swift zingt, cause the players gonna play, play, play, play, play. En de haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. Ja, kan natuurlijk ook toevallig zijn. Hè? Soms heb je wel eens een eh, deuntje in je hoofd en dat kan je niet plaatsen. En ja, dan maak je er wat leuks van en uiteindelijk blijkt het dus... Uh, hè? Maar ja, we zijn benieuwd hoe dat afloopt allemaal. Dus uh, hè? We hebben in ieder geval een weerwoord. En eh, we gaan afwachten wat de rechtbank zegt. Ik hou je zeker op de hoogte hier bij CFM Zandvoort. En uh, eh, een beetje triest nieuws afgelopen week. De Britse Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John... die is afgelopen maandag overleden. Maar ja, ze was al 73, hè. En ze was vooral bekend van haar rol als eh, Sandy in de film Grease. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Ik heb hem al honderd keer gezien. Dat was toen, toen ik nog jong was, was het een hele populaire, populaire film. Eind jaren 70, hè. Dus ja, en uh, zij 73. 75 jaar oud geworden. Ze had al een paar keer had ze kanker en uitgezaaid. En uiteindelijk is ze vredig gestorven in haar slaap. Dus ja, ik moet eerlijk bekennen, het is nooit leuk als mensen overlijden. Maar ja, 73 is op zich natuurlijk wel een mooie leeftijd. Ondanks het feit dat je dan ook nog eh, ja, ziek bent, hè. CFM leuke dingen. Muziek op de radio, daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Da Funk, Junkies en Akim Ravel met Funky Peace. hier in de Nightwalk.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 Sommige mensen zeggen een, eh, een ongeluksdag, de 13e, maar meestal is het op vrijdag. Hè? En zoals altijd beginnen we even met het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom, nu tot 5 uur. Het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen zandboertse Raimundo, die inmiddels 30 jaar in het vak zit. En vorige week hoorde hij hier een uur lang in de mix op de radio. En voor meer informatie check escape.nl of uh, eh, djremundo.com. Daar vind je ook al die informatie. En vanavond Remundo natuurlijk. En vanavond heeft hij meegenomen Brian Dalton, Gisa en MC is Jalto. En natuurlijk Sexy Mr. S is ook aanwezig. Zo, ik krijg er een benauwd. Zo voor iemand met een heel sterk luchtje binnenkomt. Ja, daar ben ik een beetje allergisch voor, jongens. Dus een beetje afstand houden, anderhalve meter. Gaat goed komen. Toch een leuk feestje. Als we even voorbij de escape komen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in in de ochtend. En dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekort eh, de tekst eh, throwback.nl of air.nl. Vanavond dus in uh, Club Air Throwback Every Saturday. En nog een wekelijks feestje in de Belkweg. Iedere week encore. Begint rond de klok van middag Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Belkweg natuurlijk. En ook dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website encore Amsterdam aan elkaar geschreven.nl. Encore of melkweg.nl. Met onder andere Jawin, Pride. Time, Jawin, Lee Mills en eh, Mathieu. En uh, eh, Jawin is volgens mij <laughs> gewoon twee keer. En eh, hij staat gewoon twee keer in de tekst. En het is allemaal hosted bij Leroy. Dat vanavond dus in de Melkweg. ze feestje Encore. Als we dan toch bezig zijn. vandaag vanmiddag om 12 uur het Loveland Festival. 25 year anniversary. staat de vijf jaar jonger als Raimundo. En Raimundo was ook één van de residents op Loveland Festival. Ik heb ooit de allereerste editie mogen meemaken. Die was in Zandvoort volgens mij. De eerste of tweede editie was in het zwembad. Dat was niet zo'n eh, <laughs> heel succes. In ieder geval niet voor de medewerkers, want eh, alle rubbertjes zwommen of die lagen eigenlijk op het water. Dus het was een aardig soepzootje. Maar in ieder geval vanavond Loveland Festival 25 Year Anniversary. En het duurt vanavond tot 11 uur. En het is allemaal eh, op het festivalterrein Sloterplas in natuurlijk Amsterdam. Loveland.nl voor alle informatie. En onder andere Ariel Brika, Arunia Schiks, Booker Shade, Dave Clark, Dixon, Enrico Sangiuliano, Extra Well, Ferro, Jeff Mills, Jennifer Gardini, Juan Sanchez. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Dat is allemaal... Eh, het is om 12 uur begonnen. Loveland Festival 25 Year Anniversary. En eh, ja, er zijn nog meer festivalletjes. Eh, Lake Dance in Aqua Best. dat is natuurlijk in Best. En eh, zelf eh, was ik vandaag de hele dag uh, in, in Rotje Knol. Ja, niet mijn plek hoor. Ik moest undercover. Maar ik was vandaag in Rotterdam op Reef Rotterdam. En ja, dat is stevige reef. en ik moet zeggen, het viel allemaal best bij je gaat vanzelf op de muziek bewegen. Want stilstaan, dat is gewoon bijna onmogelijk. En natuurlijk vandaag het grootste festival waar ik eigenlijk bij had moeten zijn. Maar het is Dance Belly. Gewoon afmiddag vanmiddag om 12 uur recreatiegebied Sparenwouden. Dat eh, aan de kant van, uh, van en Muiden, hoe je het ook wil noemen. Dus eh, ja, genoeg feestjes om naartoe te gaan vandaag. Of naartoe geweest kunt zijn. Want ja, ze begonnen allemaal natuurlijk vroeg, de festivalletjes Nou ja, hè, en de clubs die gaan daar gewoon verder op borduren. CFM voor de Nightwalk, terug naar de muziek. Want ik lul weer veel te veel. Alweer pak een beetje 4 minuten geluld. Het is tijd voor Mathieu en... Uh, of heet hij eigenlijk. Bataille en Omietje met All My Life. Thank you. DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. CFM Zandvoort, zaterdagavond de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, R&B, beetje pop tussendoor, shownieuws en uh, de party update. En natuurlijk, natuurlijk nu 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. Deze week op 10, uh, eh, Salzon. Of Saison moet ik zeggen. Zo jongens, uh, waar is mijn bril? Ik uh, kan niet zo goed meer lezen. Ja, hé, dankjewel. 10 eh, deze week, Chanson met Drop It. Op 9, Bob Sinclair en A-Track met Deep Inside of Me. Op 8, Butch met Same Like Dope, But Different. Op 7, Butch met No Worries 2022 versie. Op 6, Rune RK en Clapton remix van de Calabria. Op 5, Steve Appleton, en John Smith met What a op 4. Butch alweer met No Worries. En eh, dan, dan, in de Toman remix. Op 3 deze week uh, eh, LF System met Afraid to Feel. Op 2 Sebastian Drums en Avicii in de remix van Mark Knight met My Feelings for You. En deze week nog steeds op 1. Bob Sinclair. Ik heb geprobeerd om een andere versie van te maken, maar het is niet gelukt. Maar het is zeker een goede remix. De remix van Fisher voor Bob Sinclair met World Hold On. Natuurlijk samen met eh, Steve Edwards. En eh, Fisher heeft daar een eh, fantastische beestachtige remix van gemaakt. De nummer 1, en die heb je al heel vaak gehoord. En misschien ga je hem straks nog horen in, in de mix bij DJ Mauso. En anders natuurlijk bij DJ Kelly.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 Like a sex machine, man. Moving, doing it. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? advantage I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know.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 Lo que Jonas Blue Extended Remix. Daarvoor horen we Too Late met uh, Cute low. Q. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nog even muziek. Dondola doet het erg goed in de Tech House eh, feestjes. Met Miracle Makers doet hij samen met Clementine Douglas.